these are wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Een op de vier passagierstreinen in Nederland vertrekt met een vertraging van één minuut of meer. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een analyse van 5 miljoen vertrektijden op 80 stations in Nederland tussen maart en december. Op die stations rijden treinen van Arriva, Connection, de Nederlandse spoorwegen, Sintes en Veolia. De NS laat weten niet naar vertraging bij vertrek te kijken. Veel treinen lopen die vertraging onderweg weer in, zegt een woordvoerder. Koning Willem-Alexander en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans zijn dinsdag in Johannesburg bij de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela. De herdenking wordt gehouden in het grote stadion waar Nelson Mandela op 11 juli 2010, de dag van de finale van het WK voetbal, een rondje reed in een golfkarretje. De koning wil woensdag ook naar het Uniegebouw, de regeringszetel in Pretoria waar Mandela ligt opgebaard. Hij wil daar volgens de RVD persoonlijk afscheid nemen. Wie er zondag namens Nederland naar de begrafenis gaat is nog niet bekendgemaakt. De 85-jarige Amerikaanse oorlogsveteraan die weken is vastgehouden in Noord-Korea is weer thuis. Meryl Newman landde in San Francisco. De Noord-Koreaanse autoriteiten zetten hem op een vlucht naar Peking en van daaruit is hij naar de VS gevlogen. Pyongyang zegt Newman te hebben vrijgelaten omdat hij zijn fouten heeft toegegeven en excuses heeft aangeboden. Ook speelden humanitaire redenen een rol. Newman werd na een tiendaagse reis door Noord-Korea uit het vliegtuig gehaald op verdenking van oorlogsmisdaden tijdens de Koreaanse oorlog. In de eredivisie heeft Ajax thuis met 4-0 van NAC gewonnen. Davy Klaassen scoorde drie keer. Daarmee zijn de Amsterdammers in elk geval voor even koploper. Ze kunnen later vanavond weer worden gepasseerd door Vitesse... dat in Eindhoven tegen PSV speelt. De meeste wedstrijden in de eredivisie zijn nog bezig. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 5.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 You see, the DJ directs us to a better place. I'm talking about a place where our souls can shine. Talking about a place where we can love, a place where we can be free and not be judged. okay.